en Olivia Dean, Man I Need. Fijne nacht. Het Q-Music Nieuws. 1 uur. Goeienacht. Veel mensen durven zich niet aan te melden als burgerhulpverlener... uit angst om fouten te maken bij reanimatie. Dat zegt de Hartstichting na onderzoek. Die zegt dat die angst onterecht is, omdat niets doen bij een hartstilstand altijd fataal is. Burgerhulpverleners zijn belangrijk omdat ze in de regel sneller ter plekke zijn dan een ambulance. De actiegroep Extinction Rebellion wil volgende maand de A2 bij het vliegveld van Maastricht blokkeren. En dat doen ze tegen de honderden privéjets die daar landen voor een kunstbeurs. Volgens de groep zijn die vervuilend en vliegen die ook leeg heen en weer naar Luik, omdat er in Maastricht niet genoeg parkeerplek is. De familie van de vermiste bekende Amerikaanse tv-presentatrice is nu officieel uitgesloten als verdachte. Volgens de politie is de familieweg simpelweg slachtoffer. Wie er wel achter de ontvoering zit, is niet bekend. De vrouw verdween ruim drie weken geleden. Hoewel de bloedsporen zijn gevonden, gaat de politie er nog altijd vanuit dat ze leeft. En er is een nieuw record langs de Polonaise van de wereld. En die is voor Veldhoven, dat tijdens carnaval Rommelgat heet. Er liepen 1315 mensen mee op het parkeerterrein... en daarmee was het oude record verleden tijd, meldt Omroep Brabant. Het nieuwe record moet officieel nog wel worden goedgekeurd. Dan nog het weer van Weer Online.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 Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car in the dead of night on that broken road. I won't let you walk alone. feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. souls are connected From way out here, it's easier to see Feels like I'm deep water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24 7. Stuck in my pain. Somebody sucker for you. Yeah. maak ik mezelf weer gek en hoor ik weer niet wat je zegt.